en ook op het Draaimolenfestival. Het is het festival met techno, electro en house. Het was thuis in het bos bij Charlottehoort. En afgelopen jaar vond het plaats op het MOB-terrein in Tilburg-Noord. Het dance-event koppelt muziek en beeldende kunst. Zo zijn er ook podia's waar diverse DJ's draaien. Het optreden van Kessner trok veel bezoekers van het Draaimolenfestival. Festival. En een leerling van het Odulfus Lyceum in Tilburg is besmet geraakt met het coronavirus. De leerling was op vakantie geweest in de risicogebieden, onder andere in Noord-Italië. De middelbare school heeft dat afgelopen donderdag laten weten. De leerling is afgelopen week niet op school geweest omdat hij al ziekteverschijnselen kreeg tijdens de vakantie. De andere leerlingen blijven nu van de GGD preventief thuis. Ze zullen door de GGD ook getest worden.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 is tot 10 uur. Het houdt niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. here. Mijn Radio. Uh, ob der lokale omroep Gorla. Mein, eh, mijn Duits. Uh, mijn Duits is niet zo goed, maar eh, ik, eh, ik zou het proberen. Gewoon als een beetje gewoon accent opzet, dan, dan lijkt het al eens op. Ramstein en radio aan het begin van het ja, derde en laatste uur. Het houdt niet op op het lokale opkolen. 6 maart 2020, 10 over 9. Het is weekend! Ja, goedenavond en ehm, ja, derde en laatste uurtje. Mijn laatste twee weken als eh, tiener, als teenager. Ik ben een teenager, ik doe wat ik wil. Zijn eh, officieel ingegaan. Daarna begint het serieuze leven. Nee, ik denk dat ik geen spat verandert. Um, Vandaag is het eh, de Europese dag van de logopedie. En ook Wereldgebedsdag. Dus eh, ja, misschien heb jij net wel eh, tussen, ja, tijdens het nieuws van 9 uur een, een, een schietgebedje gedaan. Zou zomaar kunnen. En ehm, ja, is het nog even kijken naar het weer. Want wordt het nog mooi weer? Ik ga dus even kijken. De afgelopen week heeft het in ieder geval bijna iedere dag geregend wel in Brabant. Maar er gloort weer een sprankje hoop aan de horizon. In ieder geval voor iedereen die dan van eh, zonnig weer houdt. Want eh, volgens Weerplaatsen zijn er eindelijk droge dagen op komst in het Brabantse land. Donderdag viel er in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg tot wel 20 mm neerslag. Maar vanaf vandaag wordt het eh, ja, alleen maar een beetje beter. Het is overwegend bewolkt en eerst druilerig. Alleen in het noordwesten blijft het meestal droog. Ehm, even kijken, wat staat er nog? Lichtweervrouw weervrouw Diana Boei. Die zegt ook van eh, in de loop van de dag wordt het ook in de rest van het land vaker droog, maar een bui blijft op sommige plaatsen nog mogelijk tot in de eerste helft van de avond. Nou, even kijken, de temperatuur in eh, Brabant varieert tussen de 5 tot 8 graden. En er staat eh, ja, de hele dag een eh, matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Uh, even kijken, en dan voor de rest in, van het weekend in de nacht naar zaterdag klaart het breed op en draait het kwik tot net iets boven nul. Zaterdag blijft het dan ook vrijwel overal droog en komt de zon op sommige plekken door. En eh, ja, net in het vorige uur de weekendtips. Wat is allemaal eh, te doen zeg maar, eh, dit weekend in en rondom Goorlen. Um, staat een linkje op onze Facebookpagina. Facebook.com slash Maartenlog. Daar vind je nog een keer alle tips. En ondertussen zijn we nog steeds bezig met onze ideale vrijdagavond playlist. En nou ja, als jij nog een goede suggestie hebt. Of een slechte. Je mag hem in ieder geval doorgeven via een digitaal bierveeltje. Dat doe je door te bellen met 013 54 of facebook.com slash Maarten Log. Laat maar weten wat je wil horen. Waar heb je zin in? Het is eh, vrijdagavond, 9 uur geweest. Het weekend is begonnen. Alles kan, alles mag. Anything goes. Deze die voegen we in ieder geval toe aan de vrijdagavond playlist. Het is de nieuwe sportsim en Here's the Thing. If you smile enough, then everybody smiles. If you work a little harder, you'll get by. Or you can trust a man who wears a suit and tie. It's all just lies, lies, lies, lies. If your parents work to earn it, then it's yours. And if you're barely getting by, then that's your fault. Everything in life is fair, and that's the rules. It's all just lies, lies, lies, lies. If you just close your eyes, then everything's alright. If you just close your eyes, then everything's alright. Hey, Mara wrote a song just. Here's the thing. You're worth as much as all the luxury you buy. Here's the thing. The world will be okay if we stop taking flights. Here's the thing. And if you change the way you eat, you'll never die. It's all just lies, lies, lies, lies. Here's the thing. Companies care for the people they employ. Here's the thing. Discrimination doesn't happen anymore. Here's the thing. Working hard, you know, it's better for your soul. It's all just lies, lies, lies, lies. If you just close your eyes, then everything's alright. If you just close your eyes and everything's alright. Hey, Mara, Rotosono, everything's alright. It's all just. Oh! Try, a little harder, little bud. If you're in bed, then someone else is catching ones. And if you break your little wing, you'll have to learn it's all just lies, lies, lies, lies. Here's the thing. Jesus loves you, the football's coming home. Here's the thing. It's just a joke, you know, you'll get it when you grow. Here's the thing. Rule Britannia, you'll never. 们真相。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 geschreven door eh, Bob Dylan, maar dat weet eigenlijk iedereen wel. Hè? En het is ook eigenlijk de enige Bob Dylan cover die ook echt daadwerkelijk eh, beter was van de covers dan. Eh. Ehm, All Along the Watchtower, de Jimi Hendrix Experience, gaat nooit kapot. En daarvoor de nieuwe van Sports Team, Here's the Thing. En ook zij komen binnenkort met een album in april ergens. Ja, dan ehm, even kijken. Muzika. Kijk, ik pak er gewoon even een random muziekje bij. dit is volgens mij een beetje terug, dit. Ja, dit is wel heel... even kijken, we gaan gewoon een beetje de muziek... Eh, ja, dit is... Ja, dit kan wel. Ehm, ja, heel kort dan. Het uh, Rijksinstituut voor uh, Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, adviseert inwoners van Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of kort het sociaal contact te beperken. Dit betekent in de praktijk dat ze thuis moeten blijven. Met deze maatregel moet worden voorkomen dat het COVID-19-virus in de provincie mogelijk verder wordt verspreid. In Nederland zijn op dit moment zeker 128 personen besmet bron van eh, de besmetting van de meeste besmette personen is eh, bekend. De besmette Nederlanders zijn in het noorden van Italië geweest... waar het virus wijd verspreid is... of hebben contact gehad met een andere besmette persoon... Van de personen van die niet duidelijk is waar eh, ze besmet zijn geraakt... hebben de meeste volgens het RIVM een link met Noord-Brabant. Wordt gemeld dat er geen reden is om aan te nemen dat het virus in dit deel van Nederland wijd verspreid is. De kans op besmetting in Noord-Brabant is nog altijd klein. Ja, en dan even terug naar afgelopen maandag. Afgelopen maandag is namelijk het eerste kievit-ei van 2020 gevonden. In de Gelderse plaats Bruggen was dat. Dat meldt eh, de belangenorganisatie Landschappen NL. Fonds van het kievit-ei werd volgens Landschapbeheer Gelderland om half twaalf maandagochtend gemeld aan Landschappen NL. En uh, nou, volgens Landschapbeheer Gelderland is het ei gevonden in een maisveld. In een nest waar nog een ei in lag. Met de ontdekking van het eerste kievitsei is het uh, vogelseizoen in 2020 begonnen. Afgelopen jaren werd het eh, eerste kievitsei gevonden in de Friese gemeente De Frieske Marren. Het vogelseizoen begint ook dit jaar weer erg vroeg. Volgens in Nederland moeten er nog veel landbouwwerkzaamheden plaatsvinden... en is het belangrijk dat de vogels toch de kans krijgen om vroeg te beginnen met het leggen van eieren. Hij is gevonden door eh, Jacques van Donnen. Zoeken van eh, de kievitseier is een traditie in Nederland. En eh, ja, omdat een kwart van de totale Europese populatie van vogels in Nederland broedt... is dit een belangrijk land voor het dier. En ja, het is trouwens verboden om gevonden kievitseieren op te rapen. Hè? Even voor de duidelijkheid. Oh ja, en ehm, komende zondag dan is het zover. Dan neemt Willem II het op in de Kuip tegen Feyenoord. Mijn de nummer 4 tot de, eh, tussen tegen 5 toch dan. Eh, aanvoerder van eh, de Tilburgers Jordens Peters. Hij heeft vertrouwen in een goed resultaat en geeft aan dat zijn ploeg dit seizoen al eerder heeft laten zien het topclubs lastig te kunnen maken. Peters ziet dat Feyenoord aan een, uh, ja, een ijzersterke reeks bezig is, maar verwacht veel van Willem II aanstaande zondag. We hebben bewezen dat we dit seizoen in topwedstrijden een hoog niveau kunnen halen. Als dat lukt, hebben we een kans, geeft de aanvoerder aan in gesprek in het Algemeen Dagblad kijken hoe laat eh, is die eh, wedstrijd. Even kijken, komende zondag dus om half drie smiddags. Willem II Feyenoord in De Kuip. En dan, even kijken, is het tijd voor... Um, ja, avond. Dus even kijken, wat eh, is er allemaal... Is er nog iets binnengekomen? Ehm, ja, deze kunnen we wel doen. Dit is een liedje. dit hoor je niet, niet zo heel vaak meer. Ehm, Jason en Thomas, die wilden deze allebei horen nou wel applaus voor de klapstoel dan. Vergeet het disco-liedje van Disco Tex en Sexo Letters. Get Dancing. Savant. Oh yeah. Ah, Anthony. Oye, mira, mira, mira. No matter how pretty you are, nobody cares how you wear your hair, darling. Just keep doing it. Yeah. Do it, baby. When you hold yourself down, yourself, you know you got something. I love you, goddess. I'm so happy. much I love you. The Saxolettes, I love you. My chiffon is wet, darling. My chiffon is wet. My wig is wet. I am tired. I can't. I am lost in all this. I'm overwhelmed. My God. Okay, but you have to help me. You have to get up here and dance. You have to get up. Come on. Come on. Help me. Help me. Come on dance. Oh, yeah, okay. Come on, Okay, come on, dance. Please help me. Okay, girls, come on. Here we go. niet op. Houd niet op. Het vrijdagavondprogramma van Log Radio. Has it been in the higher Do you think about me when you're going home? I've been getting rich, but everything I love is broke. So what's good? Is it me or is it? Well, are you getting what you need? what's good? Is it me or is it you? So what's good? Is it me or is it him? Cause when I think about it, I will. All I wanna do. So what's good? Is it me or is it you? op de troon als het, op, als het gaat om eh, nieuwe muziek. King Princess. Ja, dat was weer een goeie, hè? Ja, precies. Ohio, zo heet eh, de plaat, de nieuwe zin van eh, King Princess. Daarvoor Discotex, leuk, lang niet gehoord en is Sexo Letters. Eigenlijk een vergeten liedje uit 1975. Get Dancing, nou dat, dat maar mag gebeuren op de vrijdagavond. En over dansen gesproken, dat kun je ook wel op deze plaat hoor. Van uh, Cool and the Gang en Funky Stuff. Hallo? Hallo? Hallo? Antwoordapparaat! <laughs> er is niemand thuis, maar laat je boodschap achter naar de blijft het goed hè. Inhaler, we have to move on and Cool and Again met Funky Stuff. En over Inhaler gesproken, ook U2 komt vannacht voorbij. Want vannacht tussen 12 en 2 is het weer tijd voor een eh, nieuwe Freaknacht op de lokale opholen. Met, ja, nog steeds Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Vijftien jaar geleden publiceerde Rolling Stone Magazine de lijst met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. En ja, de komende maanden zijn er steeds een klein stukje van de lijst uit met ja, allerlei verrassende weetjes. En vannacht tussen 12 en 2 komen de nummers 277 tot en met 245 voorbij. En ja, wat zit er dan allemaal tussen? Nou, we gaan in ieder geval eh, over de helft heen. Ja, we gaan er 250 eh, heen, maar daarvoor kijken we ook al heel veel moois. Van onder andere David Bowie, de Stapelzinner, Bruce Springsteen, Jefferson Airplane, Beatles, Chuck Berry, Beach Boys. Nou, u dus ook. Ehm, Smokey Robinson zit er tussen, Stevie Wonder, Jeff Buckley, The Who, Radiohead, Blondie, ACDC, Black Sabbath, Aretha Franklin, Sugar Hill Gang, Sly and the Family Stone, The Band... Het gaat maar door. Het, wordt, eh, ja, het worden twee uur om echt je oren erbij af te likken, zoals het dan eh, mooi uitgedrukt is. En hoe kun je dat dan beluisteren? Nou ja, vannacht dus eh, tussen 12 en 2 op de lokale omroep Goorlen. Ehm, luisteren kan heel makkelijk. Doe je via 105.6 FM, Ziggo kanaal 919 of via www.lokaleomroepgoorlen.nl. Zo makkelijk is het. Die kanalen en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 en eh, You Got It. Ja, wat mag er nog op eh, de ideale vrijdagavond playlist? Hij is eh, bijna af. En je hebt nog een klein kwartiertje om jouw favoriete plaat door te geven via 013 544 1344 of facebook.com slash matenlog. Wat moet erbij? Laat het maar weten. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. na na na na Blijf fijn, D-Light, One Day Fly, Groove is in the Heart. Daarvoor eh, Roy Omerson, You Got It. Deze van eh, delight, d Sanne die wilde hem graag eh, trouwens horen. En deze is aangevraagd door Ryan. Of oh ja, gewoon Ryan. Ik zit een beetje in de Engelse vibe. gewoon Ryan. Ryan wilde hem graag horen. Funkwave Bouncers Volume 1. Ja, we wachten nog steeds op Volume 2, maar dit, was, dit stond er in ieder geval op. Samen met Frank Ocean en Migos, Calvin Harris en Slide. why see it till it ends. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. Pipe up. We gon' light up and burn up. Burn up. Mama too hot like a. Like what? Mama too hot like a furnace. furnace. I got a hundred G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good lord good graces. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. You slide on all your nights like this try on all your knives like this. Put some spy Slide samen met uh, Frank Ocean en Migos. Ja, geen eh, James Bond voorlopig met eh, No Time To Die. Maar wat verschijnt er wel dit weekend in de bioscoop? De volgende films eh, onder andere een eh, animatiefilm, Onward. Dat gaat over de twee tienerbroers Ian en Barley. Zij zijn uh, elfen die in een keurige buitenwijk wonen. Samen trekken zij erop uit om ja, te ontdekken of er nog ergens ja, in de wereld magie te vinden is. Ook een documentaire, Mijn Rembrandt, Oeke Hogendijk. Die volgt verschillende kunstliefhebbers en een passie voor Rembrandt. Zoals eh, de Franse baron Erik de Rothschild, waar, eh, wanneer hij eh, twee huwelijksportretten van Rembrandt op de markt brengt. Kunsthandelaar Jan Six, die twee onontdekte Rembrandt op het spoor denkt te zijn. 377 jaar na zijn dood zorgt de Hollandse meester nog altijd voor drama en intriges. Of Gans Akimbo, wat je daarvan? Dat is de suffige, nerdy videogameontwikkelaar Maals wordt eh, onbedoeld deelnemer in een illegaal spel op leven en dood. Terwijl miljoenen mensen hem eh, via een livestream volgen, moet maal zich in zijn eentje in zijn benarde positie weten te redden. Daniel Radcliffe eh, die speelt de gast, oftewel Harry Potter. Ehm, en hij heeft dan zeg maar twee pistolen heeft, zitten vast aan zijn hand. Krijgt hij niet los. Ehm. Eigenlijk heeft hij nog nooit een hit gehad uh, na Harry Potter. <laughs> Dat is eigenlijk best wel sneu. Ehm, ook nog Richard Jewell. In 1996 toen redde beveiliger Richard Jewell het leven van honderden mensen... toen hij in een park in Atlanta een bom vond. Enkele minuten voor deze af zou gaan. Dankzij hem kon nog iedereen op tijd wegkomen... en hij wordt onthaald als nationale held. Maar de FBI die vertrouwt het niet. Jewell wilde ontzettend graag politieagent worden om de held uit te hannen... Binnen een paar dagen veranderde zijn reputatie van held naar volksvijand nummer 1. Duo probeert zijn naam te zuiveren en zijn omgeving ervan te overtuigen dat hij onschuldig is. Ook nog uh, The Invisible Man, dat is een horrorfilm. Die krijgt best wel goede recensies. Cecilia die leeft in angst voor haar obsessieve, of, eh, haar obsessieve agressieve ex-vriend. Hij valt haar constant lastig, maar op een dag pleegt hij onaangekondigd zelfmoord en laat hij haar, eh, haar aan ja, zijn vermogen na. Cecilia vermoedt dat hij zijn eigen dood in scène heeft gezet, maar wordt niet geloofd. Ondertussen doen er zich bizarre voorvallen voor, waardoor Cecilia steeds meer denkt dat ze gek begint te worden, terwijl ze probeert te bewijzen dat haar ex het nog steeds op haar gemunt heeft. Ehm, even kijken, nog, uh, nog een paar dan. Ehm, ook eh, vanaf deze week draait Mrs. Laurie and Son, dat is een dramafilm Alice Laurie was een geliefde en geniale Britse kunstenaar die een zeer problematische relatie met zijn eh, dominante eh, ja, aan bed gekluisterde moeder onderhield. Overdag werkte hij als huurincasseerder en s'avonds besteedde hij zijn vrije uren aan zijn schilderijen en de zorg voor zijn moeder, die zijn creatieve ambities altijd afkraakte. Oké, nog twee. Drama Girl ook eh, dit weekend. Een eh, jonge vrouw probeert het, eh, ja, in het reinen te komen met de dingen die ze in het verleden gedaan heeft... door deze belangrijke momenten na te spelen. Professionele acteurs moeten haar vader, moeder en vriendje spelen. De vrouw moet erachter komen wat voor rol haar familie in haar leven heeft gespeeld... en hoe haar levensloop veranderde op het moment dat er zich een traumatische gebeurtenis voordeed. En dan als laatst, Fjord, dat is een natuurfilm... Het gaat over het eh, indrukwekkende Noorse zee-inhammen. Waar eh, zich een eh, rijke onderwaterwereld vol koraalriffen en lichtgevende zeediertjes onder het wateroppervlakte verschuilt. Uh, ehm, nou ja, deze films die draaien dus vanaf gisteren. Dus daar zou je dit weekend ook uh, naartoe kunnen gaan. dit is spannend, hè? Maar ja, gewoon plaat. Um, eens even kijken. Ja, dit uh, is altijd de laatste, hè? Ja, laatste plaat alweer. Eh. dit was hem. Straks is het 12 en 2, de Freaknacht. Ehm, de Rolling Stone, uh, Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time, die komt eraan. Met vanavond dus onder andere Bruce Springsteen, U2, Blondie en ACDC zitten er allemaal onder andere tussen straks tussen 12 en 2. Dit is de laatste voor vanavond. Fischer zet hem hard, net zoals Rock Zo lang.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 Ook heeft hij twee jaar geleden problemen gehad met zijn hart. Daarom doet hij het ook rustig aan, maar hij is wel een uitvinder. Henk uit Goorlen. Hij wil met zijn cv-ketel de wereld gaan veroveren. Een aantal bedrijven richt zich momenteel op innovaties van